van met het NOS Journaal. De klanten die sneltesten en mondkapjes bestelden bij de stichting Hulptroepen... hebben daar geen enkel financieel nadeel van ondervonden. Dat zegt Siwa van Liende tegen persbureau ANP... in reactie op een artikel van Follow the Money. Het onderzoeksplatform meldde vanochtend dat Van Liende en zijn partners met hun BV... niet alleen geld verdienen met de verkoop van mondkapjes aan de overheid... maar ook aan de verkoop van mondkapjes en sneltesten aan zorginstellingen en zakelijke klanten. Het niet laten doorgaan van RTO Boulevard vanavond is een bedreiging van de journalistiek. Veel meer nog dan de aanslag op Peter R. de Vries dat was. Dat zegt een woordvoerder van Persveilig. Een initiatief van het genootschap van hoofdredacteuren, het OM, de politie en journalistenvakbond NVJ. RTL besloot aan het einde van de middag de uitzending te schrappen... na een telefoontje van de Amsterdamse autoriteiten. De opsporingsdiensten hebben geen details bekendgemaakt... maar RTL Nieuws meldt dat het gaat om een serieuze dreiging... uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Mogelijk houdt hij verband met de aanslag op Peter R. de Vries... die dinsdagavond na zijn optreden in LTO Boulevard werd neergeschoten. In Oegstreest opent binnenkort een nieuw type vluchtelingenopvang... waar naast de asielzoekers ook statushouders, arbeidsmigranten... starters en studenten gehuisvest kunnen worden. Het COA hoopt met deze nieuwe formule het aantrekkelijk te maken voor gemeenten om mee te werken. Een klassieke AZC geven ze vaak geen toestemming voor... vanwege een gebrek aan draagvlak bij hun inwoners. Veel mensen hebben vandaag hun testafspraak bij testen voor toegang afgezegd... na de persconferentie van gisteren. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken... maar er zijn er uiteindelijk maar 16.000 uitgevoerd. Gisteren werden er nog meer dan 100.000 testen gedaan. Omdat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus niet meer mogen... zijn er minder toegangsbewijzen nodig. Het weer, vooral in het zuiden komen enkele buien voor...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 All this anger inside, by all my fears, all my family and friends. I try to keep away the ones that love you the most can cause you so much pain. Until the day I woke up and I could finally see all this pain in my heart was not a part of me, just an illusion I made to keep my soul safe, protected by all the lies I need to break.